Tijdens een bezoek van president Karzai in januari zei Obama dat de planning is dat alle militairen in 2014 naar huis gaan. Toen gaf hij nog geen exacte data voor de terugtrekking. Obama zei toen ook dat de Amerikanen dit voorjaar al veel taken willen overdragen aan het Afghaanse leger. Hij benadrukte wel dat Afghanistan er niet alleen voor staat en dat de VS en andere landen ook de komende jaren nog blijven helpen. De politie van Californië heeft een schuurtje omsingeld waarin de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner zou zitten. Na een schietpartij in het berggebied Big Bear zou hij zich daarin hebben verschanst. Bij de schietpartij is een politieman omgekomen. Een tweede agent ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Op Amerikaanse tv-zenders waren beelden te zien van het schuurtje dat in brand staat. Volgens een politiewoordvoerder is het niet zeker dat er iemand in het gebouw is. Maar als dat zo is, dan is diegene bewapend en daarom laten we niemand in de buurt komen. De politie jaagt al dagen met honderden mensen op de ontslagen agent... die wel wraak nemen op zijn oud-collega's en hun familie... omdat hij het niet eens is met zijn ontslag. Scholen en winkels zijn gesloten en ski resorts zijn geëvacueerd. Christopher Doorner had de afgelopen dagen al drie mensen doodgeschoten, een echtpaar en een agent. Het Thaise leger heeft in het zuiden van het land 19 moslimrebellen gedood die een militaire basis aanvielen. Een aantal andere aanvallers is ontkomen. De militairen waren dankzij een tip voorbereid op de aanval. Volgens het leger zijn er geen militairen omgekomen. In het zuiden van Thailand worden vaker aanslagen gepleegd door moslimrebellen. Het weer. Vannacht opklaringen. Het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag droog en enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond of net boven nul.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 apart from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again waiting for you on the other side.